De hoogste baas van de NAVO was dat. Hij zei voor de gesprekken dat hij verwacht dat de landen extra geld vrijmaken voor hun leger. En dat er meer troepen naar landen gaan die grenzen aan Oekraïne, zoals Hongarije, Slowakije en Roemenië. Namens ons land is premier Rutte bij die top. Er zijn geen stemmen geronseld in Bergen op Zoom. Het Openbaar Ministerie deed er onderzoek naar, want bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week werd opvallend veel met volmachten gestemd. Dus dat je iemand anders de opdracht geeft om voor jou te stemmen. De burgemeester deed aangifte, maar volgens de OM zijn er geen gekke dingen gebeurd. De Belgische voetbalclub Antwerp raakt een van zijn hoofdsponsors kwijt. Het bedrijf is niet blij dat Mark Overmars een baan heeft gekregen als technisch directeur. Anderhalf maand geleden werd Overmars nog ontslagen bij Ajax... Hij zou grensoverschrijdende appjes en dickpics hebben gestuurd naar vrouwelijke collega's. De sponsor van Antwerp zegt dat zulk gedrag niet matcht met hun waarden... en dat Overmars ook niet heeft laten zien dat hij spijt heeft. En Roy uit Sleen, dat ligt in Drenthe, is expert in het bakken van zoete broodjes. Morgen vertrekt hij naar Parijs voor het WK Boulangerie. Hij heeft zich afgelopen maanden helemaal suf gebakken. Dit zijn croissantjes, dat is een verplicht onderdeel. Moeten gekromd zijn, dat is de moeilijkheid daarvan. Uh, eh, brioche à tête, dat is een Frans brioche Dat is ook verplicht onderdeel. Ja, samen met twee andere jonge bakkers zit hij in het Nederlandse team. De eerste prijs lijkt hem erg hoog gegrepen. Nederland is nog nooit op het podium geëindigd. Dus dat is eh, wel het doel. Want eh, China en uh, Taiwanese en dat soort landen, dat, die zijn echt professioneel ermee bezig. Die worden er gewoon voor vrijgemaakt. En wij doen het in onze vrije tijd. Ja, de derde plaats, daar gaan ze dus voor. Het weer, de zon schijnt volop. Het is 15 tot 19 graden. Morgen begint wat grijzer, maar daarna wordt het weer lenteweer.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 chandeliers, head over heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, yeah. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the in So listen, I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon.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 om zo de koers van de roebel te laten stijgen. Jens Stoltenberg blijft langer aan als secretaris-generaal van de NAVO. Stoltenberg zou deze zomer aan de slag gaan als baas van de Noorse Centrale Bank. Maar vanwege de Russische inval blijft hij nu een jaar langer. Vanochtend heeft Noord-Korea een raket afgevuurd... die is neergekomen in de zee tussen Noord-Korea en Japan. Het is de dertiende raketproef dit jaar. Buurland Zuid-Korea en Japan houden er rekening mee... dat het om een intercontinentale ballistische raket gaat. Het weer, het is zonnig, in het noorden wat stapelwolken.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 You're all that I need My world, baby, you hold me down You always hold me down Well, I've been the breaker casa es su experience. sexo. be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.